Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste NEC-relschoppers hebben hun straf gehoord. Zeven mannen staan vandaag voor de rechter voor de rellen bij NEC Vitesse, ruim twee weken geleden. Na afloop van de wedstrijd liep het helemaal uit de hand, zich verslaggever Roel Pauw. Waarbij honderden NEC-supporters de politie te lijf gingen met eh, stokken, stenen, buizen, dranghekken en noem het allemaal maar op. Waarbij ook verschillende gewonden zijn gevallen, niet alleen onder de agenten, maar ook onder de paarden die daar aanwezig waren. Een man van 20 uit Nijmegen moet een half jaar de gevangenis in. Hij wordt gezien als een van de aanjagers van de rellen. Hij vernielde een hek, gooide een boomstronk naar een agent... en vernielde een politiebus met een brandblusser. Een man van 47 uit dezelfde plaats moet twee weken de cel in. Hij gooide dranghekken richting het Vitessevak. Op ADE vorige maand zijn waarschijnlijk meer dan duizend mensen besmet geraakt met corona. Dat laat de GGD Amsterdam weten. Voor het Amsterdam Dance Event werden ongeveer 300.000 kaarten verkocht. Bezoekers moesten een corona toegangsbewijs laten zien. Een boel woorden die iets met corona te maken hebben... hebben een plekje in de nieuwste Vandalen bemachtigd. Woorden als corona veilig, knuffelcontact, superverspreider en viruswappie... verschijnen voor het eerst in het woordenboek. En de rijdende rechter kan 1500 afleveringen gaan opnemen in de gemeente Lopik. Bij 1500 huizen blijkt de erfgrens namelijk niet te kloppen. Een deel van de tuin is eigenlijk gemeentegrond. En daarom stuurt de gemeente iedereen een brief of het stuk tuin aan de gemeente teruggeven of het alsnog kopen. Dat is deze man niet van plan, betaal mij maar, zegt hij. Ja, dat zou betekenen dat ik eigenlijk... Eh, Ruim 30 jaar de gemeente, de, het gemeentegrond uh, eh, heb eh, bijgehouden. Ja, ik, eh, ik denk dat ik daar nog een rekening in dien bij de gemeente, ja. De gemeente loop, ik vraag trouwens geen enorme bedragen. 75 euro per vierkante meter. Het weer. In het noordoosten schijnt de zon, maar op veel andere plekken is het bewolkt en valt soms wat regen. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Morgen af en toe zon en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat in de regio opvalt is de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Voor de Leidse Rijntunnel 3 kilometer file en reken daar op 10 minuten vertraging.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 Nobody down is a rebel. Car when they keep pressing back, girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me, I'm meant to be. how you're moving your body shape. Shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, more tobacco, where we popping it like dynamite. Well, dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, well, you will blow up this spot, girl like a girl. When you keep pressing my girl over and over. tight, we sure fish out from the dance floor to the bedroom, sweet we lock. Give me a little more of the love, we not gonna stop. Brace it up, my girl, the bump is drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this spot, girl. Make me reset the clock, girl.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 Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all 106.9 ZFN change. be your heaven. I could be het zoeken naar perfectie, toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Al wilde jongen ben ik. De jou heb ik de Mona. altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou. veel meer dan genoeg. Eh, zie dan niet hoeveel ik over Zie dan niet hoe wil ik voor je doe.